12 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De arrestatie van gisteravond in Parijs houdt verband met de aanslagen in de stad in november. De man die is gearresteerd in een voorstad heeft banden met Abdelhamid Abaoud. Die wordt gezien als de coördinator van de Parijse aanslagen. Abaoud werd vlak na de aanslagen gedood bij een politieactie in Saint-Denis. Met de arrestatie van gisteren is volgens de Franse regering een nieuwe aanslag voorkomen. De verdachte werd in juli samen met Abaoud bij Verstek veroordeeld voor het ronselen van Syrië-strijders. De VS gaat niet in op een verzoek van de vader van een MH17-slachtoffer... om satellietbeelden van de rampvlucht aan de internationale onderzoeksteams te geven. Minister Kerry heeft de vader in een brief geschreven... dat de Amerikaanse regering alles zal blijven doen om het recht zijn loop te laten hebben. Maar over het verzoek schrijft de minister niets. De vader van het slachtoffer, dat zowel een Nederlands als een Amerikaans paspoort had, is teleurgesteld dat Kerry daar niet op ingaat. Het inkomen van de Nederlandse huishoudens is het afgelopen jaar met gemiddeld 2,1 gestegen. Dat is de hoogste stijging in 14 jaar, meldt het CBS. Het gemiddelde inkomen steeg in 2015 doordat er meer mensen aan het werk waren. Ook stegen de lonen harder dan de inflatie, waren werknemers minder geld kwijt aan pensioenpremies en verdienden zelfstandigen meer. De KNVB roept alle clubs in het amateurvoetbal op om dit weekend stil te staan bij het overlijden van Johan Cruijff. In een e-mail doet de bond de suggestie om dat eerbetoon te laten bestaan uit een minuut stilte voorafgaand aan de duels van de eerste teams. Ook vraagt de KNVB om de Nederlandse vlaggen halfstok te hangen op de sportparken.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 don't little out of touch, little insane. It's just easier.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 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl 笑脸。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 Look at fool around oh, yeah. <laughs> playing the field. That's when I find